Ashmelitse met het NOS-journaal. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in buurland Afghanistan. Het zou gaan om vergeldingsacties voor zelfmoordaanslagen. De luchtaanvallen waren volgens Pakistan gericht op kampen en schuilplaatsen van terroristen. Volgens de Taliban waren de aanvallen gericht op burgers. Er zouden meerdere mensen zijn gedood of gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. Eén op de vijf slachtoffers van een misdrijf zegt dat anderen hen de schuld geven voor wat hen is overkomen. Blijkt uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland naar victim blaming. Slachtoffers zeggen dat oordelende vragen en opmerkingen voelen als een tweede klap bovenop het misdrijf. De meeste Nederlanders denken dat ze empathisch reageren, maar slachtoffers ervaren dat dus niet zo. Mannen en 55-plussers geven slachtoffers vaker de schuld dan vrouwen en jongeren. Rusland gebruikt vermiste Oekraïense soldaten als lokaas, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Organisaties die banden hebben met de veiligheidsdienst FSB benaderen families van vermiste soldaten. Ze delen foto's en gegevens en vragen in ruil voor strategische informatie. Uit appgesprekken blijkt dat sommige families ook worden gerekruteerd om voor Rusland te spioneren. Bij een aanhouding in Groningen heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Agenten kwamen af op een melding over een mogelijk schietincident in de stad. Daarbij zouden meerdere mensen betrokken zijn. Toen de politie aankwam, sloegen ze op de vlucht. Tijdens een achtervolging te voet werd het waarschuwingsschot gelost. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is één verdachte opgepakt. Het weer, veel regen, vooral in het midden en zuiden van het land bij zo'n 11 graden. Vanavond en vannacht wordt het droger. Morgen ook regen, maar ook zon en dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Holendrecht.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 Samenstelling de presentatie Alco Beuving. En we draaien muziek die gekoppeld is aan het thema Birds. En dan was Shack Tech met Nightbirds. Is natuurlijk wel een nummertje wat daarbij past. Nachtvogels. Eh, ik zag overigens op YouTube ook een hele mooie uitvoering staan. Vrij recent. Uit 2025 van dit nummer. Nightbirds. Live at the eh, eh, Java Jazz Festival in Indonesië. 2025 de moeite waard om op te zoeken. Lang nummer, duurt wel meer dan 10 minuten. Wordt aardig uitgesponnen. Eh, ja, we gaan rustig door met het draaien van mooie muziek... die gerelateerd is aan birds. En dan kom ik terecht bij een zangeres Shyla Jordan... En die heeft eh, een, een, een, Ja, volgens mij was dat haar eerste cd. Eh, Portrait of Shyla. En daar staat een mooi nummertje op. Baltimore Oreo. Baltimore Oriole took a look at the mercury, 40 below. No life for a lady to be dragging her feathers around in the snow. Leaving her mate, she flew straight to the Tangipahoe where two diamond shapers met the divine Miss O. I'd like to ruffle his plumage from my aureole. Messed around with that jaybird till he singed her wing. Forgiving is easy. It's a woman like now and then could happen things send her back home. homemade home without a warbling, I know. Make a lonely man happy, Baltimore Oreo. A Baltimore Oreo. She messed around with that jaybird Dilly, singed her wings. Forgiving is easy. It's a woman like now and then could happen things. Send her back home. Home ain't home without a woman, I know. Make a lonely man happy. Come on down from your bar. nou, uh, die er wel in één keer uit. Dat was Miss Jordan Baltimore Oriole. En uh, ja, Baltimore Orioles, dat is een honkbalploeg in Amerika. En je hebt ook natuurlijk de Toronto Blue Jays, de St. Louis Cardinals. Dat zijn eigenlijk allemaal eh, vogels. De, Pittsburgh Penguins, volgens mij. Maar dat is ijshockey. Dus ik vind eigenlijk wel... Ik zag ook dat de springtraining in Amerika weer was begonnen. Dus ik vind eigenlijk dat we wel het nummertje kunnen draaien. Take me out to the ball game. En dat is van de Tom Cubus Big Band. It's time for baseball! you're out, dat hoort erbij. Take me out to the ball game, dat paste er wel bij... omdat heel veel honkbalclubs de naam van een vogel hebben in Amerika. Eh, ja, dat is leuk. En dan kom ik terecht bij dit. Dat is ook leuk. Laten we eens even kijken wat we laten horen. ZFM Jazz. Ja. Dan kom ik terecht bij een crooner die we eigenlijk de laatste jaren niet zoveel meer van horen. Volgens mij heeft hij een berg kerstmuziek uitgebracht. Maar een van zijn mooiste cd's, en die is uit 1990... is eh, We Are In Love van Harry Connick Jr. En eh, ja, dat is toch wel een bijzondere. Dat is, vond ik persoonlijk een van zijn mooiste. En ik kies daar een nummertje van wat bij het thema past... A Nightingale Sang in Berkeley Square. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. Thank are so in love, the whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. Ja, dat was eh, mooie muziek van eh, Harry Connick. Ik kan me herinneren dat de beste man ooit eens in Brussel of in Antwerpen, weet niet meer, optrad. Dat ik de prijs toen nog duur vond. Maar als je nu kijkt wat de prijzen van Harry Styles zijn, dan sla je staal achterover. Dat is honderden euro's voor een kaartje in een stadion. Ja, die, blijk, die wil blijkbaar heel veel verdienen. Dus dat gaat hem vast ook wel lukken. En ik geloof dat hij al niet arm is, hè? Maar goed, dat terzijde. Eh, dan kan ik natuurlijk, als het over vogels gaat... niet om Paul Desmond heet... met een mooi nummer Skylark. Eh, Sky Lark. even kijken waar ik Paul Desmond had neergezet. Ik dacht dat ik die in het rijtje gezet had. Paul Desmond, Skylark. Uh, eh, komt van een ja, cd'tje Skylark uit 1989. geluisterd naar Paul Desmond met het mooie nummer Skylark... van de gelijknamige LP uit 19, eh, wat was het, 1974 zo geloof ik. Paul Desmond op de alt-saxofoon, eh, Bob James piano... Eh, Gabor Sabo op de gitaar, Ron Carter op de bas... Jack de Jonette op de drums. Nou, kortom, allerlei hele bekende manieren. wat ook hele bekende manieren zijn, dat zijn... is even kijken waar ik die heb gezet. Jimmy Rose en Stan Getz de Peacocks. dit eh, deze fraaie muziek komt van uh, een cd'tje. Stan Presents Jimmy Rolls. Jimmy Rolls eh, op de piano en Stan cirkelt daar, Stan Getz cirkelt daar met sax mooi omheen. Ehm, dan gaan we naar de volgende. Ook weer iets wat met vogels te maken. Bye Bye Blackbird. Back up on and whoa, here I go swinging low. Bye bye, blackbird. Somebody, somebody, somebody, somebody waits for me. Sugar sweet, so is she. natuurlijk een mooie uitvoering van Van Morrison eh, van Bye Bye Blackbird. En dat kwam van een cd'tje van Van Morrison uh, Versatile uit 2017. Eh, nou, als het over vogels gaat, dan kan je natuurlijk niet om de specht heen. En Woody Shaw, trompetist, heeft op zijn LP Solid een mooi nummer gezet. De Woody Woodpecker Song. En dat is een uptempo uitvoering van dat mooie nummer. mooi nummertje van eh, eh, Woody Shaw. Een beetje onderschatte trompetist vind ik dat altijd. En dat eh, was ook een aardig beetje wat hij hoort. Daar speelde bijvoorbeeld Kenny Barron speelde op de piano. Pieter Leitz speelde gitaar. Neil Swanson op de bas. Victor Jones op de drums. Mooie muziek is dat ook. Dan kom ik terecht bij de Robert Cray Band. Tijd niet van gedraaid. En Little Birds is een nummertje wat op een cd staat. Sweet Potato Pie. Leuk nummer. What she wants is a freedom. It's hard to let love just fly away. It's so hard to understand. You see him double. went on. You can't change the way the wind blows. It just goes where it wants to. Little birds do too. Little birds do too. Robert Gray klinkt altijd als Robert Gray, zou ik bijna zeggen. dit was ook een mooi nummertje. Little Birds. En een ander bekend nummer is Three Little Birds. Iedereen kent dat natuurlijk een uitvoering van eh, Bob Marley in de Wailers. Maar het is ook op de plaat gezet door Christophe Eerniger Trio. Die, eh, dat is een, eh, volgens mij een Zwitserse uh, saxofonist, klarinetist, componist... En eh, die maakt mooie muziek. Heeft ook nog wel eens eh, concert gegeven met Ben van Gelder. En daarvan het nummertje... Eens even kijken, wat had ik nou gezegd? Uh, Chris, Three Little Birds. <laughs> Christophe Erninker Trio. Zeer de moeite waard. Een zanger die, eh, ja, die ik zelf erg goed vind is Tarek McDowell. Een eh, nieuwe ster aan het front. Lijkt een beetje op eh, Johnny... even kijken hoor. Ik, Under a Blanket of Blue ga ik draaien. En dat is een mooi nummer komt van zijn cd Open Up Your Senses. Een cd uit 2025. Tarek McDowell. and I'm beneath the stars, wrapped in the arms of a sweet romance. The night is young, let's take a chance. Under a blanket of blue, let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. A summer's night of magic enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered in heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of a sweet romance, under a blanket of blue. was not of magic enthralling me so the night would be tragic if you weren't here to share it my dear let's build a dream of love for two Wrapped in the arms of a sweet romance. Wrapped in the arms of a sweet romance. Wrapped in the arms of a sweet romance. Under a blanket of blue. Ja, die stem van uh, Tarek McDowell is echt fantastisch. Eh, doet mij denken aan Johnny Hartman. Eh, vandaar dat hij waarschijnlijk ook wel hoog op mijn favoriete lijstjes staat. Wie ook hoog op mijn favoriete lijstje staat... dat is Louis Armstrong, I Love Jazz. It's got a start and an end and a heart and a friend to it. jazz. It's got a style and a trick, and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland, and it soon spread all around. It made the people sing and dance when they heard the brand new sound. It's got a man and a miss, and a plan and a kiss to it jazz. It's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Well, it's a permanent rage, and it hits every age. Start you tapping your shoes, start you chasing the blues. Make you happy within, makes you glowing without. special, something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Dat was eh, Louis Armstrong met I Love Jazz. En, en nou zie ik in het programma van uh, uh, eh, Zandvoort Jazz in Zandvoort... dat op 8 maart uh, Michiel Varenkamp komt spelen. En die doet de muziek van Louis Armstrong. Dan kan ik me herinneren dat hij een aantal jaren geleden... hier ook optrad, ook met zo'n Louis Armstrong eh, sessie. Dat is zeer de moeite waard, van harte aanbevolen. Ik lees overigens ook op de website dat het al uitverkocht is. Dus heb je geen kaartje, nou dan mis je het. Maar heb je wel een kaartje, dan ga je een fijne zondagmiddag tegemoet... op 8 maart in de krocht. En dat is ja, volgens mij alweer de tweede keer dat daar concert gegeven gaat worden. Dus niet vergeten, 8 maart. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Alcohol Beuving. Eh, het ging over vogels, af en toe wat tussendoortjes gedraaid... maar vooral alles wat met vogels te maken had. Vogels zijn altijd bijzonder, altijd inspirerend. Schoonheid, vrijheid, ja, van alles en nog wat kan je erover zeggen. Dus dat is leuk. Dus we hebben het misschien wel eens vaker gedaan in het verleden... maar we hadden toch weer gepaste muziek. We gaan eruit met een mooi nummertje van de Ed Palermo Big Band. Nou, het heeft vanochtend hostende toen ik hier naartoe kwam. Maar dit eh, heb je misschien vandaag toch nog wel nodig.